see the drug for me. Nederland. CDA-leider Buma zegt dat Rutte eerst zelf met een oplossing moet komen. En ook GroenLinks en D66 wachten af waar Rutte mee komt. Islamitische staat heeft bij Mosul in Noord-Irak tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen ontvoerd, zegt de VN. Bij de strijd om de stad zouden ze worden gebruikt als menselijk schild. De VN zegt ook dat de IS in de buurt van de Noord-Iraakse stad meer dan 250 mensen heeft gedood omdat ze geen bevelen wilden opvolgen. Steeds meer zelfstandigen worden door bedrijven aan de kant gezet vanwege de nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid. Volgens ZZP Nederland zijn al 40.000 zelfstandigen de dupe van die wet. Die moet het eenvoudiger maken om te controleren of iemand echt zelfstandig werkt of verkapt in loondienst is. In de zomermaanden hebben ruim 650.000 Nederlanders gebruik gemaakt van Airbnb. Dat is een stijging van 60% vergeleken met vorig jaar. Airbnb is een internetdienst om bij particulieren een appartement of een huis te boeken. De populairste vakantiebestemming was Parijs. In Nederland was dat Amsterdam. Veel voetbalclubs verzetten zich tegen de plannen van de KNVB voor het jeugdvoetbal. Volgend seizoen wil de bond kinderen in kleinere teams op kleinere velden laten spelen. Dan komen ze vaker aan de bal, spelen ze met meer plezier en gaat het niveau omhoog, zegt de bond. Jeugdverenigingen zeggen dat er dan veel meer scheidsrechters, begeleiders en materieel nodig zijn om het voetbal draaiende te houden. Bij de KNSB Cup in Groningen heeft Jeroen Termos de 1500 meter op haar naam geschreven. In een rechtstreeks duel was ze 4 tiende seconden sneller dan Irene Wust. Termos reed gelijk een baanrecord. En Sven Kramer won de 5000 meter in een nieuw baanrecord. 6 minuten 20, 40 honderdste seconden. Bijna 3 seconden sneller dan Jorrit Bergsma en Douwe de Vries werd derde. Het weer, opklaringen, het koelt af tot 3 graden vannacht. Kans op mist, morgen eerst grijs, dan wat zon. Het wordt droog en ongeveer 15 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De files zijn aan het oplossen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel nog een half uur vertraging... Op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Waddenooien en tot 20 minuten. A27 van Utrecht naar Almere tussen Utrecht-Veemarkt en Beeldhoven 10 minuten vertraging. En vanaf Beeldhoven naar Hilversum een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zolle tussen Leusden en Nijkerk een kwartier.